Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nederlanders zijn steeds pessimistischer over de politiek, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. De zorgen over immigratie, criminaliteit, de kwaliteit van de zorg en de verharding van de maatschappij nemen toe. Vooral lager opgeleiden voelen zich in de steek gelaten en zijn daardoor pessimistischer over de politiek, zegt het Planbureau. Vier van de zes banen van de Schipholtunnel in de richting van Den Haag zijn weer open. De tunnel was vannacht in één richting dicht, zodat er kon worden gewerkt aan herstel van kabels die maandag beschadigd raakten bij een brand. Tests zijn goed verlopen. Verwacht wordt dat maandagochtend alle rijstroken van de Schipholtunnel weer open zijn. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat een groot onderzoek doen naar de veiligheid van vuurwerk, meldt het AD. De vier grote steden hebben om het onderzoek gevraagd. Naar aanleiding van de jaarlijkse problemen met oud en nieuw. Afgelopen keer gebeurden er 500 ongelukken met vuurwerk. De schade aan auto's en huizen was 13 miljoen euro. Volgens de Onderzoeksraad is de veiligheid rond oud en nieuw jaarlijks in het geding. De Amerikaanse regering is in beroep gegaan tegen de blokkade van het nieuwe inreisverbod. De regering Trump wil reizigers uit Iran, Syrië, Jemen, Somalië, Sudan en Libië tegenhouden. Maar een rechter op Hawaii is het daar niet mee eens. Volgens Trump is de maatregel nodig om terroristen tegen te houden. De politie in Arnhem onderzoekt een overval waarbij gisteravond iemand na een achtervolging om het leven kwam. Het slachtoffer van de overval zou de overvaller hebben aangereden met het busje van een pizzacourier. Er zou ook zijn geschoten. De politie in Arnhem bevestigt dat er een overval was en dat er een dode op straat lag. Het weer, eerst geregeld zon, later meer bewolking en tegen de avond vanuit Zeeland kans op een regen- of onweersbui. Het wordt warm, 19 tot 23 graden. Morgen bewolkt en enkele buien en ongeveer 16 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Dorp en het knooppunt Prins-Klausplein 7 kilometer. 20 minuten vertraging, dat komt door een ongeluk.